uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Wesley Snijder heeft in stilte een punt achter zijn voetballoopbaan gezet. De 35-jarige middenvelder maakte dat bekend op een bijeenkomst bij FC Utrecht. De geboren Utrechter zat sinds deze zomer zonder club. Snijder begon zijn loopbaan bij Ajax... en speelde daarna onder meer bij Real Madrid en Inter Milan. Zijn laatste club was Al Garafa in Qatar. Ook speelde de record international drie WK's en drie EK's. AZ speelt de komende twee wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag, zo meldt de club. Er kan niet in het eigen AFAS-stadion worden gespeeld... omdat zaterdagmiddag een deel van het dak boven een tribune instortte. Er vielen geen gewonden, maar er was wel veel schade. Wat er na de wedstrijden tegen FC Mariupol en FC Groningen gaat gebeuren is niet duidelijk. Vanaf vandaag lopen er ook twee onderzoeken naar de oorzaak van de instorting. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een verkennend onderzoek... en ook AZ zelf laat een onderzoek doen. De bosbranden op Gran Canaria zijn grotendeels onder controle. De afgelopen dagen is een natuurgebied van duizenden hectare afgebrand. Op het toeristische deel van het eiland was er weinig van de bosbranden te merken. Een man van 55 is opgepakt. Hij zou het vuur hebben veroorzaakt toen hij aan het lassen was. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is weer open. De Markerwaarddijk was dagenlang dicht doordat er opgewaaid zand op lag. Recent is de dijk verstevigd met 10 miljoen kubieke meter zand... maar dat stuift nog alles op. Rijkswaterstaat is nu van plan met een extra laag aarde op de dijk de verstuivingen tegen te gaan. Bij Ede is een stier doodgeschoten die rondzwierf bij de provinciale weg N224 en daar een onveilige situatie veroorzaakte. Het dier ontsnapte een paar dagen geleden uit een weiland. Gisteren plaatste de gemeente een matrixbord langs de weg om automobilisten te waarschuwen. Met man en macht is geprobeerd om de stier terug te lokken naar de wei, maar hij bleef terugkeren naar de provinciale weg. Verdoven lukte niet en daarom is besloten om de stier dood te schieten. Het weer, ook vanavond en vannacht nog een enkele bui en het koelt af naar 12 graden.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 It feels like a damn good time to me. She got your best to me. Natuurlijk de beste hits van toen. I'm swimming into the water. Would you help me one more time? God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. to New York City. He's never heard of Conway Twitty. Don't know nothing about grits and greens. Never been south of Queens. But he flew down here on a business trip. I took him honky-tonkin' and that was it. He took to it like a Dus is nog eens lekker beginnen. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis country muziek. En die openden we met Blake Shelton en Trace Atkins en de heel Billy Bone. We zijn weer twee uur bij je. We hebben het programma weer volgestopt met lekkere country muziek. Afgewisseld met wat bluegrass en Americana. Je kunt natuurlijk in dit eerste uur weer verwachten de twee nummers van het Spotlight album. Dat is deze keer een country zangeres uit Nederland. In het tweede uur ook weer twee nummers daarvan. En uiteraard hebben we dan ook de spiegelplaat. We gaan nu wat bluegrass plaatjes draaien voor je. Dit is Claire Lynch met Falling in Love. This must be love. What else could it be? This must be love. Thank God above it's happened to me. Just when I thought there was no one under heaven above, out of the blue I meet someone like you and I'm falling in love. This must be love. What can I say? toch altijd lekkere muziek hoor, die bluegrass. Ik heb het al vaker gezegd in de shows. Ik probeer toch altijd wel weer heel ver terug te gaan in de tijd... om lekkere gouden oude country voor jullie eh, uit te zoeken. Ik ben deze keer naar 1951 gedaan... en we gaan straks nog zelfs nog verder terug naar 1950. Maar nu blijven we even in 1951. En dat doen we met Hank Williams en Hey Good Looking. us a brand new recipe. I got a hot rod Ford and a two dollar bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing spree. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something? with me. nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Yeah, I took my time kissing you goodnight. Waited till you gave me a sign that come here in your eyes. Yeah, I took it slow, but I didn't let you know that I knew in the back of my mind we were gonna cross that line. We'd be taking off shirts and burning taking off work chance Taking off early and leaving that party cause you know I gotta get you along. Taking off loud and taking off fast. Taking off like we're never coming back. Taking off, do whatever you want. Taking off, taking off, taking off. It took a while to get my breath back. No one's ever taken me so high down like that Now you're taking me places I've never been Taking me home and I'll let you in Now we're taking off shirts and burning up high Taking off work every chance we got Taking off heten Shannon Haley en Ryan Michaels. Zijn man en vrouw en gaan als country duo door het leven als Haley en Michaels. Dit was Taking Off, een single van hun van vorig jaar. Ik kwam ze toevallig tegen en ik vond het een heel lekker nummer. En ik las trouwens ook al dat Rolling Stone dit nummer tot 10 van de best country songs te heer op dit moment heeft betiteld. Dus eh, dat belooft heel wat. Hou het in de gaten dus, Haley en Michaels.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 No one can make me feel so good. the lovers died. There you go, making my heart beat again, heart beat again, heart beat again. There you go, making me feel like a kid. Won't you do it and do it one time? There you go, pulling me right back in, right back in, right back in, and I know I'm never letting this go. I'm stuck on you. that we're stuck like glue. Whoa, -oh, whoa, -oh, stuck like glue. You and me, baby, we're stuck like glue. from the A to Whoa, oh, whoa, oh, feeling kinda sick. Just a spoonful of sugar, make it better real quick. I say, whoa, oh, whoa, what you gonna do with that? Whoa, whoa, come on over here with that sugar, sticky, sweet stuff.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 Maar dit was Marley Rose met haar single Bye Bye. Wie kent de formatie Aerosmith niet? Als je niet van uh, hardrockmuziek houdt, ken die waarschijnlijk niet. Maar voor degenen die het wel kennen, die kennen natuurlijk de zanger van deze formatie, Steven Tyler. En die heeft op een gegeven moment bedacht, ik vind country muziek ook wel leuk. En die is daar mee aan de gang gegaan. Je gaat luisteren naar Love Is Your Name en daarna Bluegrass van Carolina Blue. This geluisterd naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. cared for things love I said I wouldn't let it tie me down, but just one look at her, oh, how my heart did yearn for the little girl with hair of sandy brown. Just one short month that we had been together, when I thought I would surely make her mine. I followed close behind him. coward in the darkness. And I pursued with everything I had. When he got caught in the brush, I emptied out my gun. And I left him there to face death's bitter judgment. I buried my Mary on the hillside, right next to the place where she fell tears swell in my eyes that cold, dreadful night. I knew that I would never love again. Can't you hear them whippoorwills a crying? Just to listen to their sad and mournful sound. sleeping out there in the cold, cold ground. Nashville Country Classic. Each time I in my embrace. I'll never be free. And when my lips burn with desire, no other kiss puts out the fire. Though I may try and try, no one can satisfy this longing be free from your smile so tender, the sweet surrender in your eyes. How can I be free when I still remember how you could thrill me with a slave to dat waren Tennessee, Ernie Ford en K-Star uit 1950 met I'll Never Be Free. In België maken ze ook hele leuke country muziek. En daarvan heb ik voor je de Black Hills Country Band met Hold On Tight to Country You and I, we like to listen to the good old boys. Just hit and play. You and I, we like to sing those sweet and lovely heb ik te veel gezegd, leuke, gezellige countrymuziek uit België. Wie ook hele lekkere muziek maakt is Luc Combs en dit is zijn nieuwste single, Beautiful Crazy. You are listening to Nashville Country Radio. Her day starts with a coffee and ends with a wine. Takes forever getting ready, so she's never on time for anything. When she gets that come get me look in her eyes, well it kinda scares me the way that she drives me wild. And she drives me wild. go out till she changes her mind. Says let's stay on the couch and watch TV. And she falls asleep. werd ik geattendeerd op een eh, country album dat uitgebracht is door een Nederlandse zangeres. Ze heet Maartje Waanders, maar gaat als artieste als Maartje door het leven. Het album heet Take This Ride. Zij heeft bijna alle nummers op dit album zelf geschreven en haar vriend Dennis Wenink heeft de creatieve ideeën aangedragen. Ze omschrijft haar stijl van muziek een beetje als pop country Americana. Ik zou zeggen, ga er naar luisteren en oordeel zelf. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hometown Blues en daarna Let It Go. Dit is het Nashville Spotlight Album. Spotlight album. Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. als je denkt, ja, dit nummer dat herken ik toch, dat heeft toch Vets Domino ooit gezongen? Ja, dat klopt. Maar in 1965 maakte Skeeter Davis haar eigen country versie daarvan.